11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VVD vindt dat pakketjes uit China veel te goedkoop naar Nederland worden verstuurd. VVD-Kamerlid Weverling vermoedt dat PostNL geheime afspraken heeft gemaakt... met de populaire Chinese webwinkel Alibaba. De verzendkosten worden dan extreem laag gehouden... terwijl de postbezorger wel meer vergoed krijgt... en als enige de pakketjes hier mag bezorgen. De VVD vindt dat niet eerlijk tegenover Nederlandse ondernemers. Als het aan Amerika ligt, gaat Nederland militairen leveren voor de nieuwe missie in Syrië. De Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra zegt in de Volkskrant dat dat nodig is om te voorkomen dat IS weer opleeft. Vorig jaar was Nederland kritisch over het plan van president Trump... om alle Amerikaanse militairen terug te trekken. Na die kritiek is het volgens Hoekstra tijd dat Nederland bijdraagt aan wat nodig is in Syrië. President Trump wil dat India onmiddellijk een einde maakt aan de handelstarieven die zijn opgelegd voor een aantal Amerikaanse producten. Trump noemt ze onaanvaardbaar. Twee weken geleden kondigde India een extra heffing aan op Amerikaanse appels en amandelen. Dat besluit was weer een reactie op de Amerikaanse heffing op India's staal en aluminium. Trump treft de Indiase premier Modi morgen en zaterdag op de G20-top in Japan. De informatie die gemeenten krijgen over bestrijding van de eikenprocessierups wordt meer gestroomlijnd. Minister Schouten wil dat er één landelijk punt komt waar gemeenten al hun vragen kunnen stellen. Waarschijnlijk wordt dat het kennis- en adviescentrum Dierplagen. Veel mensen ervaren overlast door de eikenprocessierups en gemeenten hebben soms moeite met de bestrijding ervan. Op plaatsen in Nederland is het aantal eikenprocessierupsen verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Het weer nog. Langs de kust kan het lang bewolkt blijven... en de temperatuur kan daar ook bij 19 graden blijven steken vandaag. Verder landinwaarts kan het 26 graden worden. Morgen is het overal zonnig en kan het wat warmer worden. In het weekende weer tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Bij overtraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes 7 kilometer.